Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama en aankt dat hun meningsverschillen een goede relatie tussen Amerika en Rusland in de weg staan. Dat heeft het Kremlin gezegd nadat Obama met Poetin had gebeld om hem te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning. De afgelopen dagen werden openlijk vragen gesteld over het uitblijven van de gebruikelijke felicitatie. Volgens het Witte Huis kwam dat alleen maar doordat de twee leiders geen tijd hadden. Poetin spreekt veel kritischer over Amerika dan zijn voorganger met Medvedev. Maar hij zou nu hebben gezegd dat de verschillen tussen de twee landen geen obstakels mogen worden. Banken die een verzekering hebben afgesloten op hun Griekse staatsleningen krijgen hun schade vergoed. Dat heeft de internationale toezichthouder ISDA besloten. De organisatie heeft de Griekse bankendeal aangemerkt als een onvrijwillige sanering. Dat betekent onder meer dat verzekeraars schadevergoeding moeten uitkeren aan banken die zich tegen wanbetaling hebben verzekerd. Het gaat om een relatief klein bedrag, want de meeste Griekse leningen zijn niet verzekerd. Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar het is maximaal 3,2 miljard euro. Een onderzoekscommissie van de politie in New York zegt dat de misdaadcijfers in de stad worden gemanipuleerd. Een agent die daarover in 2009 aan de bel trok, heeft van de commissie gelijk gekregen. Officieel lijkt New York steeds veiliger te worden, tot tevredenheid van burgemeester Bloomberg. Maar volgens de onderzoekscommissie worden veel misdrijven buiten de statistieken gehouden. De klokkenluider zegt dat hij sinds zijn onthulling door zijn chefs wordt tegengewerkt. Hij is geschorst en zou tegen zijn wil zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek. De agent heeft nu rechtszaken aangespannen tegen het politiekorps en de kliniek.